PVV-leider Geert Wilders heeft geen problemen met de wens van Kamerlid Brinkman... voor meer democratie in de partij... Brinkman zei gisteren in Pauw witte man dat de PVV leden zou moeten hebben met inspraak. Wilders noemt dat in een reactie een interessant punt waar hij niet principieel op tegen is, maar hij wil er pas na de verkiezingen over praten. Wilders zegt niet boos te zijn op zijn fractiegenoot, maar had het wel chiquer gevonden als Brinkman het hem eerder had verteld. Brinkman, de nummer 11 op de lijst, hoopt dat hij van mensen die het met hem eens zijn een voorkeurstem krijgt. De as van de IJslandse vulkaan verspreidt zich van Spanje en Portugal naar het zuiden van Frankrijk. Vanochtend ontregelde de as het vliegverkeer in Spanje, Portugal en de Canarische eilanden. En vanmiddag krijgt Frankrijk waarschijnlijk last van. Luchthavens op de Canarische eilanden en Madeira zijn dicht... en er wordt minder gevlogen op luchthavens in Marokko, het vasteland van Spanje en Portugal. Bij TNT Post in Haarlem zijn begin vorig jaar grote hoeveelheden post weggegooid en vernietigd. Het gaat om enkele honderden brieven en pakjes. Volgens postbestellers was dat gebeurd in opdracht van een vestigingsmanager in Haarlem. TNT Post zegt dat het om post ging die uit overvolle postbussen was gevallen... die niet waren geleegd door de huurders. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht heeft aangifte gedaan. Het opzettelijk onttrekken van post is strafbaar. Het Tijdersmuseum in Haarlem heeft een bijzonder schilderij van de landschapsschilder Andreas Selfhout aangekocht. Het is een stadsgezicht van Hoei in België. Schelfhout maakte tijdens een studiereis in België in 1824. Volgens Stijlers laat het werk een onbekende kans zien van de meester... die veel Hollandse schaatstafrelen schilderde... Het stadsgezicht is afkomstig uit een particuliere Belgische verzameling.